Bij de vorige Spelen was dat nog goud. Maar toch is ze ook nu gewoon hartstikke trots. was een hele goede race. Dus eh, ik had niet beter kunnen doen vandaag. En ja, ik ben heel erg blij met zilver. En dan heb ik nog een trotse sporter voor je, Femke Bol. Op de 400 meter hoorde pakte ze brons. Het is zo gaaf om hier te staan en ik weet dat, dat het leeg is, maar ik weet hoeveel mensen er thuis kijken. En dat helpt heel erg en ik kan nog niet helemaal beseffen. Komt wel, je mag naar het podium zo. Ja. In totaal hebben de Nederlandse sporters 22 medailles binnengehaald. En daarmee staan we op plek 9 van alle landen die meedoen. De Wit-Russische atlete eh, Kristina Timanowskaja is onderweg naar Europa. De afgelopen dagen zat ze in de Poolse ambassade in Tokio... nadat ze tijdens de Olympische Spelen ruzie had gekregen met haar begeleiders. Ze moest van hen een afstand rennen waar ze niet voor had getraind. Ze zette een kritisch filmpje op haar Instagram en daarna moest ze haar koffers pakken. Timanoskaya was bang voor straffen in Wit-Rusland... en zocht daarom gauw hulp bij de Poolse ambassade... waar ze een visum kreeg aangeboden. Ze vliegt nu naar Oostenrijk. Of ze daarna dan doorreist naar Polen is niet bekend. Honderden mensen in Rotterdam hebben gisteravond meegelopen... in een stille tocht voor Joshua van 15. Mensen liepen van zijn huis naar het park waar hij vorige week werd doodgestoken. Deze buurtbewoner liep ook mee. Volgens hem zijn er alleen maar verliezers. Ook de ouders van de daden en zijn jongen zelf is voor het leven getekend. Ik bedoel, blijf altijd een, uh, aan je plakken. En, uh, dus we moeten bij elkaar gewoon zeggen, jongens, laten we met elkaar leven. Laten we met elkaar werken, doen, sporten eh, en zorgen voor elkaar. Er is iemand opgepakt voor de dood van Joshua, een andere jongen van 15. De politie denkt dat de twee hadden afgesproken om een ruzie uit te vechten. Het weer, eerst best zonnig, maar later vanmiddag kan een bui vallen. Mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer file...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 moment, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog terug. De romance, d'aujourd'hui, c'est une romance toujours Pero escucho corridos que juega tomando tecate. Ah, ya dime. and I'm broke as a zomer is jouw keuze ZFM. De Z van Zon, Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya is onderweg naar Oostenrijk. Mogelijk reist ze van Oostenrijk naar Polen, want voor dat land heeft ze een humanitair visum. Op de Olympische Spelen heeft zwemster Sharon van Rouwendaal zilver gehaald op de 10 kilometer open water. Atlete Femke Bol won brons op de 400 meter horden. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. En het weer.